Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft Syrië veroordeeld voor het gebruik van geweld tegen demonstranten en schendingen van de mensenrechten. De veroordeling staat in de zogenoemde presidentiële verklaring en niet in een resolutie. Dat betekent dat er geen sancties aan verbonden kunnen worden. De 15 leden van de Veiligheidsraad hebben lang onderhandeld, maar konden het niet eens worden over een resolutie. Libanon, een bondgenoot van Syrië, heeft de verklaring niet geblokkeerd, maar distancieert zich wel van de tekst. In Syrië wordt al maanden gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. De politie treedt hard op tegen de betogers. Honderden mensen zijn om het leven gekomen. In zorgcentrum Merenhoef in Marsen is vanavond brand uitgebroken. De brandweer heeft laten weten dat één verdieping wordt ontruimd. Merenhoef is een woonzorgcentrum van het leger des Heils. Verder nieuws ontbreekt nog. De hongersnood in Somalië breidt zich uit. De VN heeft in nog eens drie regio's in Somalië de hongersnood uitgeroepen. Daardoor is nu in vijf gebieden in het land een groot kort aan voedsel. De VN denkt dat de hongersnood zich de komende zes weken uitbreidt naar het hele zuiden van Somalië. Onder meer in vluchtelingenkampen in en rond de hoofdstad Mogadishu is nauwelijks eten en drinken. Door de extreme droogte is er voor zo'n 10 miljoen mensen in Somalië, Kenia en Ethiopië te weinig voedsel. In Somalië is de situatie het ergst, doordat in het land ook een burgeroorlog gaande is. Hulporganisaties kunnen de hongerende bevolking daardoor nauwelijks bereiken. FC Twente heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. In Roemenië werd het tegen FC Vaslui 0-0 nadat Twente de thuiswedstrijd met 2-0 had gewonnen. Vrijdag wordt bekend wie de tegenstander van Twente wordt in de laatste voorronde van de Champions League. Dat is weer nog vanachter het noordoosten nog buien, verder opklaringen en kans op wat nevel of mist. Morgen flinke zonnige periode, later op de dag bewolking en s'avonds regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM is de zomer van ZFM. Met, nu Tap goedenavond. Welkom bij Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Veugen. En ja, we zijn uh, toch een bijzonder begin van deze aflevering 735. Eh, deze cd eh, ehm, ben ik de naam van, even van kwijt. Oh, nou ja, ziet zie er vooral van Pierre Foucher en um, The World Around of zoiets. Another World. Zo was deze cd, zo heet deze cd. Dus excuus dat ik dat even allemaal kwijt was. Ehm, dat komt omdat er allerlei nieuwe veranderingen zijn in dit programma. technische veranderingen, daar heeft u allemaal niet zoveel last van, maar ik ze dus een beetje wel. Ehm, we gaan eh, verder met eh, deze aflevering eh, Peaceful Radio met de cd... Ehm, World Without Walls van Ancient Future. En dat gaan we zo even instarten. Ik wens jullie veel luisterplezier voor de komende twee uur met Peaceful Radio. right in front of me, never once reached out. left end. There was nothing he couldn't debunk. He hit my mark, but he never laid a finger on her soul. I wished that he remembered my name, but I loved him on the whole. my daddy was a war hero, a poet and a thief. My daddy was a gentleman, an atheist with unshakable belief. I remember the stories he never told me about how me about how he could never be cruel. I fished with him and I rode with him and I buried him on the hill. I killed him a thousand came there none. But then all of my father's they came down from a thousand years or more. My ancestors and my spirit guides and all your children about love and murder and gold. I'm a fool and a god, a poet and a thief, like all my fathers of old. They'll make me betray them, but I'll remember their names and geluisterd naar Eternal Light van um, Gregorianus Novus. Gregorianus van het label Phoenix Muziek. We gaan afsluiten van hetzelfde label van het cd Live on Mars. Nou, als dat nog eens waar zou zijn. Van de artiest Bo Lerdrup Hansen. Ik wil jullie ook even wijzen op de website www.peacefulradio.eu. En via die website kan je op Facebook komen. Sinds deze week hebben we een, een, eh, een button. Een button to Facebook. En via die Facebook eh, staat een pagina en daar kan je de playlist van Peaceful Radio op terugvinden. Dan wil ik even wijzen op de nieuwe 4 cd's van Ark Music die in deze aflevering van Peaceful Radio worden gedraaid. Er is veel nieuwe muziek van Ark Music binnen. Ze bestaan 35 jaar en binnenkort ga ik een, eh, helemaal een special maken met muziek van Ark Music.